Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kan vandaag wel eens druk gaan worden bij de benzinepomp. Als je een auto hebt, heb je de teller op het bord bij de pomp de afgelopen weken omhoog zien klimmen. De prijzen staan op recordhoogte. Om Nederlanders een beetje tegemoet te komen... gooit de overheid de belasting op brandstof vanaf vandaag omlaag. Deze mensen gooiden vanochtend gauw hun tank vol. We hebben erop gewacht. Ja, we zijn, eh, we zijn Hollanders, dus dat telt allemaal mee. Hadden ze wel veel eerder moeten doen, toch? Ja, het is gewoon schrikbaar en duur. Ik kan, ik kan het zelf niet goedkoper maken, dus eh, heel simpel. Eh, ja, ik let erop, maar ik kan er weinig aan doen. Ik, ja, ik heb een keer in België getankt als ik langs rijd, maar ik ga niet voor omrijden inderdaad. Dus daar heb ik ook een beetje rekening mee, maar ja, ik kan er weinig omheen. In Amsterdam geldt vanaf vandaag een zelfwoonplicht. Dat betekent dat als je er een huis koopt, je er ook echt zelf moet gaan wonen. Je mag het niet meer verhuren. De zelfwoonplicht geldt voor huizen tot een half miljoen euro. Amsterdam wil het met de regel minder aantrekkelijk maken voor beleggers. Zij kopen massaal huizen op en verhogen de huren... waardoor alleen rijke mensen het nog kunnen betalen. Een medewerker van de gevangenis in Sittard is ontslagen omdat hij spullen naar binnen zou hebben gesmokkeld. In ruil voor geld nam hij bijvoorbeeld stiekem drugs en telefoons mee. De man zat al geschorst thuis, maar mag nu dus niet meer terugkomen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nog. In Tilburg worden vanaf volgende week Oekraïense vluchtelingen opgevangen in een pand van de GGD. Toen de buren dat hoorden, besloten ze een warm welkom te organiseren. Iedereen in de straat heeft nu een blauw-gele vlag buiten hangen. Eet alle huizen, alleen bij Ons huis heeft geen, eh, geen vlaggenstuk, dus we hebben een beetje geïmproviseerd. Maar eh, ja, iedereen doet mee, ja. Ik vind het mooi. Ik vind het indrukwekkend dat het zo, eh, zo wordt gezorgd. Buren helpen ook met de inrichting van de opvang. Ze maken het kantoor dus een beetje huiselijk. Het weer. De laatste sneeuw trekt via het zuiden het land uit. En dan is het een graad of 4. Vannacht vriest het licht. Morgen 5 tot 7 graden met best wat zon. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer richting Knoop het Komplein...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 My patience is waning dans tes nuits. Un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis. Tout l'or des d'autres cellules. feel like? What it feel like? Like I know I see beat for real life, for real life. In my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Can't you see I'm into ya?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 Perform that I am holding. Copywritten lyrics only can not be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them. Your voice is sick, so be stay off my back, or I will attack, and you don't want that.